Vorige week konden veel mensen een paar dagen niet, lang niet of met grote vertraging met de trein reizen. De NS gaven een negatief reisadvies en vinden dat ze daarom geen vergoeding hoeven te betalen. Als goedmakertje mochten abonnementhouders van de NS wel de afgelopen twee dagen gratis iemand meenemen. En vandaag en morgen mag iedereen 40% goedkoper reizen. Rover vindt dat onvoldoende en wil dat reizigers toch geld terugkrijgen. Gedupeerden krijgen het advies om alsnog een formulier in te vullen voor de geld terug bij vertragingregeling van de NS. Rover stapt ook naar de geschillencommissie Openbaar Vervoer. Jemen wil meer steun van het Westen in de strijd tegen Al-Qaeda. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken zijn 2 tot 300 strijders van het terreurnetwerk in Jemen actief. Ze bereiden mogelijk nieuwe aanslagen voor op westerse doelen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van eerste kerstdag op een vliegtuig bij Detroit is opgeëist door een Al-Qaeda groep uit Jemen. De verdachte van de aanslag was op Schiphol overgestapt op een vlucht van Northwest Delta. Minister Heersballin wil dat de bodyscan zo snel mogelijk op Nederlandse luchthavens in gebruik wordt genomen. Een meerderheid van de Kamer is het met hem eens. Er zijn bezwaren omdat met de bodyscan door kleding heen wordt gekeken. Heersballin verwacht dat die bezwaren snel verdwijnen als de controle is geautomatiseerd. Er hoeft dan niemand meer mee te kijken tenzij het alarm afgaat. De politie in Malawi heeft twee mannen opgepakt omdat die zich hadden verloofd. Homoseksualiteit is in het Afrikaanse land verboden. De maximale gevangenisstraf is 14 jaar. Malawi heeft sinds kort een homorechtenbeweging. Die zegt dat de arrestatie volgens de grondwet onrechtmatig is. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Een neerslaggebied boven het midden en zuiden trekt langzaam naar het noorden. In het midden van het land valt regen en sneeuw en er is kans op ijzel. In het noorden gaat het sneeuwen.